Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Uit cijfers van de GGD en het RIVM blijkt dat twee derde van de beschikbare capaciteit om te testen op corona niet wordt gebruikt. Dagelijks worden gemiddeld 10.000 coronatests afgenomen. De capaciteit ligt drie keer hoger. Meer dan de helft van de mensen met verkoudheidsklachten die zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting laat zich niet testen. Een mogelijke verklaring daarvoor is volgens de coronagedragsunit van het RIVM dat mensen hun klachten niet informeren verband brengen met het coronavirus. Reizigers worden verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen op de Nederlandse luchthavens bij het inchecken, bij de gate en bij de veiligheidschecks. Ook in het vliegtuig moet iedereen een mondkapje op. Mensen moeten bovendien een gezondheidscheck invullen. Met deze maatregelen denkt het kabinet dat het verantwoord is om te vliegen zonder dat inzittenden anderhalve meter afstand houden. Het kabinet baseert zich op een advies van het RIVM. De Tweede Kamer vroeg eerder deze week om een onderzoek van het RIVM naar vliegen in verband met corona. Er liggen nog 73 coronapatiënten op intensive care afdelingen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Vier minder dan gisteren zijn dat er. Het RIVM heeft sinds gisteren negen nieuwe coronadoden geregistreerd. Het aantal geregistreerde coronadoden is nu 6053. Gekeken naar de algemene sterftecijfers van het CBS... ligt het werkelijke aantal tegen de 9000. En de Europese Commissie roept landen op niet op eigen houtje te onderhandelen over een coronavaccin. Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk hebben de handen ineengeslagen om vaccins aan te schaffen. Maar volgens de Europese Commissie is het efficiënter om allemaal samen te werken. Er komt een fonds van 2,4 miljard euro om namens de EU coronavaccins te kopen.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 Die is tot maandagochtend vroeg dicht tussen Knoop het Koenplein en Assendelft vanwege werkzaamheden. Op de A9 Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein nu 10 minuten vertraging. En op eh, de N511 van Zaandijk naar Koog aan de Zaan... een kwartier vertraging tussen de A7 en Zaandijk.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 stylist grows. 12 juni, de dag van de nieuwe haring. Dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter en ik ben tot 7 uur bij je. En wat gaan we allemaal doen. Allemaal leuke toeristische informatie. Straks om half zes gesprek met Liefst uit Zandvoort, met Christel. En tussendoor wat geschiedenisles. En ik heb de playlist van Jaap ook bij me. Dus dat komt helemaal goed. En nu gaan we door met Shawn Mendes. Lost in Japan. Hier bij ZFM, al 30 jaar. All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I, I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, that you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I... I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind I can feel the tension We could cut it with a knife I know it's more than just a friendship I can hear you thinking right, yeah Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep It'd only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Do you got plans tonight? was hoping I could get lost in your paradise The only thing I'm thinking about is you and I Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind I can't seem to get you off my mind Let's get lost tonight Let's get lost tonight Baby, you was from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby I was hoping I could get lost in your paradise The only thing I'm thinking about is you and I And I, I can't get you off my mind get you off my in Bonjour à tous à Zandvoort. walking in the street Looked up and noticed He was nameless, he was homeless She asked him his name and told him what hers was He gave her a story about life With a glint in his eye and a corner of a smile One conversation, a simple moment The things that change us If we notice when we look up sometimes They said sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And she looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes Alicia Keys, Underdog. Je hoort hem hier bij ZFM waar het kwart over vijf is. En als ik naar buiten kijk vanuit deze studio... zwaar bewolkt, maar het is nog steeds warm. 25 graden op de officiële ZFM thermometer. En het wordt een warme nacht, 18 graden vannacht.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 Oh, there's something about you. Ja, dan denk je dat hij afgelopen is. Maar nee, dan gaat hij nog even door. Snoop Dogg samen met Pharrell. Dit is Welkom in Zandvoort. En eh, ja, straks om half zes heb ik gesprek met uh, Christophe van Liefst uit Zandvoort. En dit eh, programma is gewoon helemaal coronavrij. Geen aandacht voor corona in dit programma. Dat doen we s ochtends en Jaap heeft het afgelopen week eh, tien uur lang gedaan. En eh, ja, volgende week gaan we daar gewoon weer door tussen 10 en 12. En eh, ja, in dit programma, nou ja, één plaat die misschien er iets mee te maken heeft. Maar dan ver weg. 1966, Joe Torres. Tierra va temblar Santiago. Tierra va temblar en Que no me llores, que no me llores, mira, monina. Negrona linda, amarra mi huella. say to get out of my way, uh, get out of my gonna be doing me. que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ese lampioncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se... Joe Torres, get out of my way. De coronaplaat wat mij betreft. Ja, dan gaan we nu door met uh, Invisible. Ook zo'n plaat die uh, rond deze tijd allemaal uitgekomen is. Van Fleevens, starring Laura Veen. Ik weet er weinig van... Ik kreeg hem eh, toegeraakt En ja, ik vind het een leuke plaat, dus ik eh, blijf hem nog een keer draaien. Hier is die Invisible van Flevens. I suck my finger, point to the sky. Today will be a good day, provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. since I felt that I was owning the pavement and feeling fly. Owning a statement that truly I got something to give and no reason to cry. a broken record ain't cool, especially when there's no I even knew. I'm ripping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart, breathe again, yeah. Follow my heart Night Dreaming, Earth, Wind and Fire. En daarvoor hoorde je Flevens met Invisible. En het is bijna, bijna half zes. dan ga ik zo even bellen met Christel van Lisa Zandvoort. En tot die tijd een Haarlems product, zoals het dan zo mooi heet. Lilith Melot. En uh, zo heet hij. Hier bij ZFM. Baby, don't ask questions. Unless you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. tip of my tongue. Swear I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep ya. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue. burning you to the promised land. van de oceaan. Niks ervan, dit komt gewoon uit Haarlem. Lieselot van Oostrum, maar ze noemt zich Lilith Melo. Conservatorium Rotterdam gedaan en heeft een nieuwe plaat uit. En ik hoor hem bij eh, Jaap Koper hier eh, op ZFM. hij is leuk. Safe as a Secret, Lilith Melo. Ja, en dan uh, schakelen we nu een vierde satelliet naar het strand hier op Zandvoort. Want daar zit Christel. Christel, hallo. Ja, hoi. Ja, ik hoor je. Lekker op het strand. ik dacht nog even met dit weer even naar het maar Er komt een hele grote onweersbui aan. Ah, oké, ja, ik, dit, wat, zei net al, wat is donker inderdaad al. Uh, waar eh, ben je op het Zuidstrand? Ja, ik zit eh, bij Body Beach. Ah, ja, dat ik op je, blog al gezien. Dat ziet er mooi uit. Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee. Maar vertel. Ik heb er inderdaad wel een blog over geschreven. En, ja, het is eigenlijk waar vroeger Ayuma zat. Ja lekker, eh, ja, het is eh, op het naakstrand, maar eh, je moet even een stukje lopen, ook vanaf Havana. En mhm. dan na tien minuutjes. En dan, ja, ik vind het echt een soort klein paradijsje in ja. Zandvoort. Dus een van mijn favoriete plekken. Ja, was dat een mooie plek inderdaad. En, ja. Ach ja. hey, maar Christel, iets heel anders. Want normaal hebben we het inderdaad over die strandtent en alles. Maar ik zag opeens liefst uit Zandvoort en zeebakjes. En zeebakjes, ja. Wat, wat, is het verhaal van de zeebakjes? het verhaal van Zeepert, ja. Eh, nou, het is allemaal eh, gemaakt door de, eh, de Juttersgeluk uit Inhoverveen. Ja. En uh, Juttersgeluk, die, die jutten altijd even op stand, mm -hmm. materialen. En zij willen heel graag ook in Zandvoort wat meer doen. En vorig jaar hadden ze ook een pop-up store hier. En het, eigenlijk tot eind mei was die hier nog steeds. Eh, maar zij willen heel graag wat meer eh, in Zandvoort gaan doen. En eh, daarom hebben zij dit zeepbakje ontwikkeld. Eigenlijk was dat voor de Formule 1, maar dat is natuurlijk allemaal een beetje anders gelopen. En... Ehm, ja, zij willen proberen om Zandvoort ook wat duurzamer te maken. En ik wil dat ook heel graag met uh, Liefst Zandvoort om aan mhm. dat soort initiatieven aandacht te geven. Dus zij hadden mij benaderd van kunnen we daarin samenwerken en, en dat zijn we gaan doen. En ehm, we proberen nu zoveel mogelijk, nou, niet alleen gewoon particulieren en toeristen die dat zeepakje gaan kopen. Maar ook uh, bed and breakfast eh, guesthouses die eh, dat bijvoorbeeld neer gaan leggen om te gebruiken, maar ook om cadeau te geven bijvoorbeeld aan hun gasten. Om te laten zien dat zij ook met duurzaamheid bezig zijn. Want, ja, want het dat is... eigenlijk een thema is wat in Zandvoort meer, het leeft al wel hoor, maar het is eigenlijk wat meer nog gaan. Ja, want die, die zeep, ik, ik hoorde bij, bij Jaap Koper, hoorde ik inderdaad in de uitzending ook al iets over. Die, ook de, de zeep die erin zit is heel speciaal hè? is... Ja, dat is ook van eh, restroom olijfolie eh, mhm. gemaakt. En uh, er is eigenlijk over, over alles is nagedacht. Ook de wikkel die er omheen zit. Dat er zitten ook nog bloemzaadjes in. Dus dat kan je nog weer planten en zo. Dus dat, dat is helemaal bedacht. Dat is meer ook echt de, de taak of het, het werk van Juttersgeluk mhm. geweest. En um, ja, ik help hun eigenlijk om, uh, om de boodschap eh, te verspreiden. En wat ik wel heel leuk vind om te zien, dat er eh, toch bij heel veel mensen in Zandvoort dit thema heel erg leeft. Ja. En ook bij de bed and breakfast, heel veel mensen natuurlijk een guesthouse. En ja, die willen toch ook laten zien dat zij daar ook mee bezig zijn. En vandaag was ik toevallig bij eentje en die zei, oh ik heb er heel, eh, heel veel besteld, want ik wil dit aan mijn gasten meegeven. Ik geef ze altijd een cadeautje mee en dat, dat, ik zo'n Tony Chocoloni, chocolade ja. of zo. Maar zei, dit is, ja, er staat ook Zandvoort op, het gaat heel erg over duurzaamheid en... Is zijn, zijn, ze ook eh, gewoon, zijn ze ook gewoon te koop? Als, eh, als ja, toerist kun je ze gewoon... loskopen. Je kan ze ook loskopen. En er is nu een speciaal aanbod eigenlijk voor de, voor de guesthouses. Dat ze een pakket eigenlijk. En dan worden ze ook meteen ambassadeur daarvan. En ehm, dan kunnen ze dat, eh, ook die boodschap echt eh, helpen te verspreiden. Oh, wat leuk. Dus, ja. en ik, ja, ik vind het leuk om te zien dat er, dat er, heel, er heel positief op gereageerd. Het is natuurlijk wel en al een soort eh, trend, ook in de grote steden, hè, om mhm. eh, gewoon los weer, weer, zoals vroeger eigenlijk losse zeep te gaan gebruiken en niet eh, alles wat in plastic shampoo verpakkingen. en, maar hoe leuk om het, om het aangespoelde plastic hier aan de kust te gebruiken in een bakje als je, van Zandvoort. Ja, ja. Ik vind dat echt een ontzettend ja. leuk idee. het is heel erg leuk. En er staat natuurlijk Zandvoort op. Dus het is, uh, ja, daarom. Het is, het is een heel, eh, het is een mooi, echt een mooi souvenir met, met, een, met een verhaal natuurlijk eh, eraan. En dat, is, dat maakt het extra leuk. Komt wordt het nog groter? Komen er uiteindelijk nog koffers en dat soort dingen? <laughs> ja, nou het is uh, bij Jutters Geluk, eh, dat is dus ook een sociale werkplaats. Dus zij moeten, er zit geen massaproductie <laughs> of zo. Dus dat gaat eh, allemaal met de hand. En dat, dat, ze zeiden al van nou de voorraad begint al aardig op te raken. Dus er wordt hard gewerkt aan nou, unieke exemplaren. En dat betekent dus ook dat het altijd unieke, unieke exemplaren zijn. En verschillende kleuren en zo. Ehm, maar het, wordt heel, en ook, er worden ook uit andere eh, eh, nou, eh, kustplaatsen, zoals Scheveningen en zo, ook, wordt er ook heel leuk op gereageerd. Dat moeten wij hier ook hebben. Ja, <laughs> natuurlijk. Dus ik denk dat het, dat het, dat het nog wel... Ehm, ik focus natuurlijk heel erg op Zandvoort. Maar ik denk dat er nog wel wat meer voor ze gaat gebeuren. Dat ontzettend inderdaad. leuk. nou, fijn dan het een succes. Een leuk initiatief. Ja, een leuk wel in deze tijd. Maar ja, normaal, Lisa uit Zandvoort, kom je natuurlijk altijd met je tips. Heb je nog een mooie geheimtip voor ons? Nou ja, wat, ik, wat mij opviel is dat er, eh, dat, dat, dat er toch steeds meer wat eh, eventjes en dingetjes wel... Eh, ja, dat mensen bezig zijn met ideeën en zo. Dus ook bijvoorbeeld voor bedrijfsfeestjes of als je met een groep wil komen of er worden, ja, de, de, en de strand, is natuurlijk een ideale plek eh, mhm. voor dat soort dingen. Dus ik zie wel dat er, um, dat er ja, je kan bijvoorbeeld op het strand worden voor voor het eerst zo'n beetje bruiloften, eh, zie je kleinschalig, van hele kleine groepjes. Maar ja, je kan ehm, ook hele leuke uh, bedrijfsfeestjes of met een groep wat leuke dingen doen op het strand. En dat zijn bijvoorbeeld beach games of zo, waar je op afstand bijvoorbeeld, je hebt een soort cross, net, volleybal. Dat je ja. niet met elkaar eh, in contact eh, bent, maar dat je gewoon wel met elkaar kan volleyballen op afstand. Ehm, en eh, wat heel populair nu is, zijn, is toch dat golfsurfen en zo. En het water opgaan, dat dat... Ja, ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik, zag het gisteravond ook. Ik reed even over de boulevard inderdaad. En bij Noord. En het, zoveel surfers in het water. Ja. Echt. Ja, ook leuk dus hoor. Ja, en het is natuurlijk een, een buitensport en het is individueel. En ja, je, kunt het mag, al, het is allemaal corona-proof. Dus eh, het, eh, ja, straks gaan de sportscholen natuurlijk wel weer open. Maar het, het heeft wel, eh, ik merk dat het bij heel veel mensen die, die het misschien al graag al wilden gaan doen, dat die juist nu ook zijn begonnen. En dat er ja, heel veel vraag is naar die lessen. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk om, eh, om dat eh, met dit mooie weer ook om lekker dat water op te gaan. En eh, ja, het strand leent zich gewoon heel erg goed voor, voor dat soort dingen. Ja. Dus, als toerist in, in Zandvoort kun je je gewoon bij zo'n surfschool melden? Ja, ja. Want ik op, Zuid is ook een surfschool. Ja. Als je met je gezin bent, kan je ook met, met je kinderen erbij. Die krijgen dan ook een lesje Dat je met, ja, dus dat kan ook. Je kan individueel, privéles of met een groepje. En eh, ja, je kan je gewoon melden en uh, dan moet er natuurlijk wel plek zijn. Maar dat, eh, dat, dat ik denk dat dat er nog wel, wel is. Maar dat, ja, je kan je gewoon melden en, eh, en gaan proberen. En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. En verder hebben ze bijvoorbeeld ook, eh, bij tent 6 heb je altijd op, eh, op zondag ehm, oesters en uh, Ja. En uh, ja, dat soort dingen kunnen, best, kunnen ook, dus gaan gewoon ook allemaal door. En dat gaat gewoon weer door. Lekker, Muziekjes en lekker wijntje en oesters. En ja, dat het, ja, het zijn niet de festivals en dat soort dingen gaan natuurlijk niet door. Maar het begint wel allemaal dit soort dingen met een DJ en wat muziek. Dat begint allemaal wel te komen, valt ja. op. Dus dat is wel weer leuk. Dat is goed nieuws. Nou, echt hartstikke leuk. En uh, Christel, ben je de volgende week weer? Ik ben de volgende week weer, ja. Ik vind het echt heel leuk dat je elke week inbelt en eh, weer je laatste tips geeft. Dankjewel voor deze week. Hartstikke leuk. Heel veel plezier nu op het strand. Ja, dankjewel en fijn weekend.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 kijk op de site zandvoort En, eh, en dan komt het helemaal goed. Dan krijg je alle informatie en eh, echt een heel leuk initiatief. Ja, gisteren bij Jelmer twee uur lang alleen maar zomerhits. En ja, volgens mij is er maar één zomerhit op dit moment. En dat is Ceso van Doja Cat. 440 miljoen streams al. Hier is die. it is hier bij ZFM. Straks in het tweede uur eh, een gesprek eh, wat NH opgenomen heeft met de duinwachter bij Overveen over de extreme roogte. Maar dat doen we straks in het tweede uur. En tot die tijd gaan wij gewoon nog even lekker muziek draaien. Zoals deze nieuwe van Liana La Havas. Haar album is bijna uit. in zoverre, vijf jaar hoor je niks van haar. En druppel, druppel, eerste nummer, tweede nummer. En het derde nummer is inmiddels uit van het nieuwe album van Liana Havas. Dit is Can't Fight. mooi of niet? Meis, wacht heet het plaatje. Is in maart uitgekomen. Inmiddels heeft een nieuwe single uit. Die is 29 mei uitgekomen. Waar? En Meis komt gewoon hier uit de buurt. Gewoon uit Amsterdam. En eh, ja, zoek dat op. Dat is echt heel erg mooi. Goed, bijna 6 uur. Ik sluit af met eh, Daniel Sauleka. Wake up. Pas wel in deze tijden. En dan na de klok van 6 uur nationaal kom ik weer terug. Met een lekkere ouwe van Loosleen. Dus tot zometeen. one word. So many times hands together. It's time to fight for human rights.